Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Janukovic en de oppositie zijn een bestand overeengekomen. Dat schrijft het staatshoofd op zijn website. Het is niet helemaal duidelijk of de drie het bestand daadwerkelijk hebben geaccepteerd. Het bestand volgt op de geweldsuitbarsting van gisteren en vandaag... die 26 mensen het leven kostte en waardoor honderden mensen gewond raakten. De EU en de Verenigde Staten dreigen nu met strafmaatregelen als het geweld niet stopt. Op de presidentiële website staat dat Janukovic met de drie belangrijkste oppositieleiders heeft afgesproken om ook te beginnen met onderhandelingen die een eind moeten maken aan het bloedvergieten en tot stabiliteit en sociale rust moeten leiden. Rond de woning van de veroordeelde pedoseksuele zwemleraar Benno L. geldt een samenscholingsverbod. De gemeente Leiden heeft dat afgekondigd na demonstraties van de afgelopen dagen. Voor de woning van L stonden vanavond weer tientallen demonstranten. Onder wie leden van motorclubs Satudara en Trailer Trash. Maar ze vertrokken toen de politie dat vroeg. De grote treinstoring vanavond bij Den Haag en Rotterdam is mede veroorzaakt door een probleem bij de verkeersleiding. Dat zegt bestuurder Berghuis van vakbond FNV Spoor. Volgens Berghuis besloten de verkeersleiders spontaan de treinen stil te leggen omdat er te veel werkzaamheden tegelijk waren. Zo liet ProRail een spoedreparatie uitvoeren aan vier wissels, twee bij Den Haag en twee bij Rotterdam. Sinds 6 uur vanavond rijden er nauwelijks of geen treinen van en naar die steden. Justitie heeft in Nigeria een man laten arresteren die vermoedelijk zo'n 40 minderjarige meisjes heeft geronseld voor de prostitutie. Morgen valt het besluit over zijn uitlevering. De meisjes dachten dat ze in Europa als schoonmaakster aan de slag konden. In werkelijkheid belanden ze in de prostitutie. Het weer nog. Vannacht overwegend droog met opklaringen. Het wordt een graad of 4.